Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse overheid is flink de fout ingegaan bij de adoptie van Dilani uit Sri Lanka. Dilani van inmiddels 30 sleepte zeven jaar geleden de Nederlandse overheid voor de rechter. Dat deed ze omdat er veel fout ging toen ze geadopteerd werd in 1992. Nederlandse adoptiebureaus deden mee aan adoptiefraude en Dilani kreeg vervalste papieren. Daardoor kon ze er jaren niet achterkomen wie haar biologische ouders zijn... en onder welke omstandigheden ze is afgestaan. Dat vertelde ze in onderzoeksprogramma Zembla. Dan denk je van oké, waar kom ik dan wel vandaan? Alle scenario's tegelijk schieten door je hoofd. Ben ik de vondeling gelegd, ben ik op straat geboren, ben ik gejat. Met alles word je geconfronteerd ja, met wie je bent. Gaat het om als je naar de dokter gaat, erfelijke ziektes. Het Hof in Den Haag zegt nu dat de overheid beter had moeten controleren op misstanden. Het zorgt ervoor dat Dilani een nieuwe zaak kan beginnen om een schadevergoeding te krijgen... voor de zoektocht naar haar biologische ouders. Vanaf vrijdag lopen er opnieuw Nederlandse agenten rond in Knokken in België. In coronatijd zorgden Nederlandse jongeren in die kustplaats voor een hoop problemen. En daarom liepen er toen al agenten uit Nederland rond. Nu gaan, voor de zekerheid, nu gaan ze voor de zekerheid de boel in de gaten houden. De vakantie van twee broers uit Tilburg is gered. Ze hadden samen een oude Mercedesbus uit 1978 opgeknapt. En toen die helemaal af was, werd die gestolen. Ja, dat was eh, een enorme schok. Ik... Eh, kreeg het appje binnen, ik zat op mijn mountainbike. Ja, dan zak je, zak je echt door de grond. Samen hebben we er zoveel uren eh, aan geklust. Dan ga je gelijk bellen en eh, ja, dan hoop je dat, je ja, dat je hem nog gaat vinden. Op dat moment hadden Bram en Thomas al 10.000 euro in de camper geïnvesteerd. Maar hij is nu terug. Iemand had de bus zien staan in de haven van Antwerpen. Daar hebben de twee broers hun bus weer opgehaald. En Bram gaat er nu mee op vakantie naar Italië. Het weer nog, het is lekker zonnig en een warm dagje vandaag. Er staat niet veel wind. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen Hoorn en Purmerend Noord 8 kilometer met een kwartier vertraging.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 Van vellen, vellen, we kennen van vellen. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella number umbrella, ella. Con mijn umbrella, ella. Con mijn umbrella, ella. Con mijn umbrella, ella. Con mijn ella mijn umbrella, ah Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de love die ze geven gemeend. of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella als het weer niet mee zit Ik zit mijn zit op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rest. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je je terug. Oh we kennen van Vella. Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn nummer Ella, Ella. Op mijn nummer Ella, Ella. Op mijn nummer Ella, Ella. Op mijn nummer Ella, Ella. Hou me niet thuis omhoog, weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van Matty Move, die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room.